Clemens Peters met het NOS Journaal. Groepen boeren met trekkers zijn op verschillende snelwegen onderweg naar het boerenprotest. Het verkeer staat nu al over honderden kilometers vast, vooral rond Utrecht. Honderden boeren demonstreren eerst in de beeld in de buurt van het RIVM... omdat ze de stikstofberekeningen van het instituut niet vertrouwen. Daarna zijn ze van plan om door te gaan naar het Malieveld in Den Haag. In de stad zijn vanochtend al 15 mensen tegengehouden... die volgens de politie met hun trekkers naar het Binnenhof wilden rijden. Dat is verboden. In Brussel is er na een nacht van onderhandelingen nog geen akkoord bereikt over een nieuwe Brexit-deal. Later vandaag worden de gesprekken tussen de onderhandelaars weer hervat. De betrokken partijen zijn voorzichtig optimistisch. Morgen begint in Brussel een cruciale EU-top. De laatste voor de Brexit-deadline van 31 oktober. Minister Blok heeft hoop dat er een nieuwe overeenkomst met de Britten kan worden gesloten. Waardoor een no-deal Brexit kan worden voorkomen. Bij een schietpartij in het zuidwesten van Mexico zijn 15 mensen om het leven gekomen, zeggen de autoriteiten. Het is de tweede schietpartij met veel doden in een paar dagen tijd in het land. Volgens de regionale veiligheidsdienst kwamen een soldaat en 14 burgers om het leven. Het is onduidelijk of de omgekomen burgers drugscriminelen zijn. Eergisteren werden 13 politieagenten in Mexico om het leven gebracht... door gewapende bendeleden van het Jalisco drugskartel. Het dodental van de orkaan Hagibis in Japan is verder opgelopen naar 74. Twaalf mensen worden nog altijd vermist. Hagibis trok het afgelopen weekend over Japan... wat overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakte. Volgens Weerplaza leidde de orkaan tot een nieuw regenrecord in Japan. De meeste doden vielen in de regio Fukushima. Zo'n 12.000 huizen zitten nog altijd zonder elektriciteit of stromend water. Het weer. De bewolking neemt in de ochtend toe en er valt op veel plaatsen enige tijd regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vertraging door de boerenacties vooral op de A7 vanuit Den Oever naar Zaandam tussen Wochtum en Purmerend Noord. Maar vooral op de A27 vanuit Almere naar Utrecht.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 was Jason Mraz, Making Mine. Heb je bedacht? Good morning, Charlie. Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana Del Rey. Don't Call Me Angel hier bij ZFM, waar het tien over acht is. Vanochtend eh, is het droog. Vanaf een uur of twaalf gaat het regenen. Dus als je iets moet doen, zorg dat je voor twaalf uur weer binnen bent. Buiten op de ZFM thermometer is het 11 graden. Het wordt niet eh, meer dan 14 de rest van de dag. Dus eh, nou ja, dat, dat soort dagen horen ook bij in de herfst. Het is in ieder geval droog vanochtend. Wij gaan door met de dijk. We vorig jaar op in Caprera. En toen regende het zo hard. Haar haar is zwart. De band is hard. Ik voelde de bas tot in mijn stuit. Zij heeft haar trots en ik de mijne. En langzaam, langzaam gaan we onderuit. Dood in haar vangt me op. Ze gooit me terug, en langzaam. ZFM. de Dijk. en de uitvoering zoals je in de theaters hoort. Rond bijvoorbeeld Caprera afgelopen zomer. ze blijft maar doorgaan de dijk. Ze hebben inmiddels weer een nieuwe plaat uit. Die is erg mooi, is ook binnenkort te draaien. En wij gaan door met de allernieuwste, gloednieuwe Aya Nakamura. Pookie. En Pookie betekent verklikker. En als je dat weet dan, en je beter weet wie het Frans, dan snap je die tekst ook. Dus Pookie van Aya Nakamura. Allo allo allo allo, million dollars, bébé, tu veux ça? J'suis gang, gang, hors oh, game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, gang, oh game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. Bla, bla, bla, bla, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla, bla, bla, bla, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pouki, pouki, Ferme la porte à la pouki dans le depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J't'ai barré fort, là j'ai pas le time pour toi. pas barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave, Je J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, oh, gang ne joue pas bang bang bang. J'suis gang hors game. Boy ne joue pas bang bang bang. Bla bla bla bla bouki. Ferme la porte à la bouki dans le side. Bla bla bla bla bouki. Ferme la porte à la bouki dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah ah, j'ai vu dans ça. Bébé, bébé du sale. Allô allô allô dollars, bébé tu veux ça. Bébé veut du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. Oh c'est chaud là, oh. Oh c'est chaud là. Oh c'est chaud là, oh. Oh c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Cause you knew that I knew that I knew Charlie was dat met Attention. Ja, dan kijk ik even op de wegenkaart. Die aardig rood kleurt in onze regio. We hebben dan niet zoveel last van de boeren als in Utrecht. Maar toch, ehm, ja, vanaf uh, Aardehout richting Heemstede 201 behoorlijk rood. En eh, staat behoorlijk vast al eh, voor Krukjesbrug. En daarna rijdt het een beetje door. Haarlem-Zuid richting A9 valt nog mee. De oprit naar A9 toe is nog vrij. En bovenlangs via Overveen, Haarlem, ja, langzaam eigenlijk zoals altijd. Op de achtergrond hoor je hem al. Richanel. Is dit een sin? Is it sin, my darling? And is it sin to feel like the morning dew? Is it sin, my darling? And is it sin to feel like I feel for you? is it sin, my darling? And is it sin to hunger for your touch? Is it sin, my darling? And even if I'm condemned to capital punishment, from your sweet mouth I drink the sentence. And even if I From yours we have, I drink the sentence if it's a sin to love you like I do? Is it sin to feel like the morning dew? zit de zin. Vorig jaar uitgekomen. Ja, hij blijft goed en je hoort hem veel te weinig. De nieuwe Richinel. Hier bij ZFM waar het bijna half negen is. En wij doorgaan met Marco Bossato.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 En dan wint hij hem ook. En wij gaan door met Doorlipa. Dua Lipa hier bij ZFM en blijf uit haar buurt met haar kist die dodelijk is. En wij gaan door naar 1994. Dave Stewart, Heart of Stone en heeft het over die platenzaak op Union Square in New York. Beautiful. down on Union Square. I must have played it a million times over. I closed my eyes, imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. I wanna lucky and get up lightly with a, a broken nose and a third degree. She said, I really dig disco music. And if you want to be my baby, we better talk about it. Maybe then de mix, Hard of Stone in 1994. En die platenzaak Discorama op Union Square, die bestaat echt. Ik ben daar ooit geweest. Inmiddels is dat lang weg, dus er worden natuurlijk helemaal geen platen of wat mee verkocht. Maar wat een mooie zaak was dat. Heel groot en alles hadden ze daar. Ja, 1994. Wij gaan terug naar 2019 met de allernieuwste Simply Red. En die klinkt net als in 94. never thinking of you. I will never be blue, cause I'm thinking of you. Baby, I've been thinking of you. There's been too many of you. And too many dreams have been blown. Just a victim of circumstance out of my own. I need to relax and CTV. naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Ik drink. naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Can't Get You Out Of My Head. Ja, dat heb ik volgens mij al met Kylie sinds dat zij Neighbors speelde. Dat is zijde. Het is uh, eh, 8 voor 9 hier bij ZFM. En we gaan nog even door tot de klok van 9 uur met Smokey Robinson. Nieuwe plaat Make It Better. we both forget. Telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. And me, closest it two can be. Now we're strangers in the night. Awkward and uptight. Oh, baby, do you wanna make it better? to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice, try some new seduction. Show each other how, give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Mm, feel good, don't it? Come on. Do you want surround Jackie Robinson, 79 jaar oud en heeft een nieuwe plaat uit. Make It Better. En Ger Loogman, mijn collega op de dinsdag en donderdagochtend... heeft hem gewoon ontmoet. Ja, en daar ben ik dan weer jaloers op. Nog vier minuten en dan is het negen uur. En de zon gaat schijnen hier in Zandvoort. En wij gaan nog even door met Lionel Richie. En na negen kom ik bij je terug met de Dance zoals altijd. En die is dit keer van Shalamar. Maar daartussen eerst het nieuws. En dan zie ik je graag terug om 9 uur. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, karamu, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, karamu, fiesta, forever. Come on and sing along.